Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam is een man meerdere keren beschoten. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond twee uur vannacht in stadsdeel Nieuw-West. Volgens de politie zijn twee verdachten na het schietincident rennend gevlucht. Over een motief is nog niets bekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Volgend jaar hangt er op elk treinstation in Nederland een defibrillator. Dat melden de NS en spoorbeheerder ProRail. Met AED's op alle 400 stations willen de partijen een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Nu hangen ze voornamelijk op de grote stations. Alle systemen worden ook gekoppeld aan een oproepsysteem... zodat burgerhulpverleners de defibrillator snel kunnen vinden. De eerste AED's worden begin volgend jaar geplaatst. De dekkingsgraad van de meeste grote pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal gestegen. Toch moeten miljoenen Nederlanders volgend jaar nog rekening houden met een pensioenverlaging. Dat zeggen de pensioenfondsen bij de bekendmaking van de nieuwe cijfers. De pensioenfondsen blijven last houden van de aanhoudende lage rente. Een deel van de pensioenfondsen zit nu nog onder de benodigde dekkingsgraad van 90 Als dat zo blijft, zouden die fondsen de pensioenen moeten verlagen. Politie en BOA's gaan strenger handhaven op de naleving van de coronaregels. Dat hebben de voorzitters van de veiligheidsregio's en minister Grapperhaus afgesproken. Tot nu toe werd vooral gehandhaafd op zware overtredingen... maar nu komt er extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod. Uitgangspunt blijft wel dat er eerst gewaarschuwd wordt. Van iedereen die zo'n waarschuwing heeft gekregen wordt de naam genoteerd. Wie daarna nog een keer de regels overtreedt krijgt direct een boete. Het weer. Vanochtend breekt eerst even de zon door.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 Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is chick, can't be that chick. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Yeah, huh, who that chick? Nah, that's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wise. Tell lies until they buggin' and they pants on fire.